Jan van der Putten met het NOS Journaal. De PvdA dreigt bij de financiële beschouwingen vandaag in de Tweede Kamer... tegen het belastingplan en de onderwijsbegroting te stemmen. De PvdA wil dat het kabinet met extra geld komt voor het lerarentekort. Ook moet de belasting voor ouderen en mensen met een laag inkomen omlaag... zegt PvdA-leider Ascher. Volgens hem is er geld genoeg, maar worden er verkeerde keuzes gemaakt. Of het kabinet gevoelig is voor het dreigement is nog maar de vraag. GroenLinks lijkt de plannen wel te gaan steunen... en daarmee zou er vooralsnog een meerderheid voor voor zijn. De politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de mishandeling van een Rotterdamse politieagent. De man controleerde in augustus een trouwstoet toen hij werd aangevallen. Op de nieuwe beelden is te zien hoe een man in een donker pak de agent neerslaat en er vervolgens vandoor gaat. De politieman hield er een hersenschudding en een spierverrekking in zijn nek aan over. Noord-Korea heeft weer een rakettest gedaan. Volgens Zuid-Korea werd er één raket gelanceerd vanaf een onderzeeër. Hij kwam 450 kilometer verder terecht in zee in de buurt van Japan. Voor zover bekend is er geen schade. De lancering komt op een bijzonder moment. De afgelopen dagen werd bekend dat Amerika en Noord-Korea weer gaan praten over hervatting van de besprekingen over het nucleaire programma van Pyongyang. De VS wil dat Noord-Korea stopt met dat nucleaire programma. Een man die in België is opgepakt voor een moord uit 1992... heeft nog drie moorden bekend. Tijdens een verhoor gaf hij toe dat hij in de jaren 90 drie vrouwen om het leven bracht. Bij twee van die zaken was hij helemaal niet in beeld als verdachte. De zaak kwam aan het rollen toen hij werd veroordeeld voor diefstal... en toen hij zijn DNA moest afstaan. En daarmee kon hij worden gelinkt aan een zaak uit 1992. Het weer, af en toe zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Vrij veel wind en het wordt 13 of 14 graden. Ook morgen weer buien en wat zon. Vrijdag veel regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na een ongeluk op de A6 van Lelystad naar Muiden loopt het vast bij de berg vanaf Almere Haven. Verkeer kan ombreiden over de A27 en de A1... Een 10 minuten vertraging op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert.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 Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.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 Oh, wake up, everybody. Goedemorgen Zandvoort. Het is woensdag 2 oktober. En we blijven tellen. 214 dagen nog tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 10 uur bij je. Veel nieuwe en oude muziek. we gaan lekker vroeg, lekker langzaam, rustig beginnen met Tony Braxton. Hier bij ZFM, waar het 8 over 8 is. I'll always think private thoughts. Can't imagine you touching private parts. And the thought of you. Can't help but touch myself. That's why I want you so bad. this one night, yeah. do lekker wakker worden of niet. Tony Braxton hier bij ZFM in de ochtend waar het 12 over 8 is. Ja, en het wordt een koude dag vandaag. 12, 13 graden. In de middag misschien nog een bui. Bah, niks aan. Good morning, angels. Good morning, Charlie. Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey. De nieuwe Angels. En dat was de titelsong van de nieuwe Charlie's Angels film die binnenkort komt. Wij gaan door met Michael McDonald. I Keep Forgetting. Ik denk dat we daar allemaal wel eens last van hebben. Hier bij ZFM. Kwart over acht inmiddels, waar de zon doorkomt. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, dat was Michael McDonald. Ja, die hoor je niet zo vaak meer, hè? Ik weet niet of je gisteravond naar de Wereldrijd doorgekeken hebt. Misschien was je ook wel bezig om je kelder eh, leeg te halen van het water. Maar het was een ontzettend leuke uitzending over allemaal Surinaamse muziek. En ja, ik moest bezig aan Jan Smit. Ja, dat denk je aan Jan Smit. Maar dat ene leuke liedje met Damaru. Tuintje in mijn hart, dat daar is die. Lekker, beetje zomersgeluid hier bij ZFM. okay ZFM. Damaru en Jan Smit, tuintje in mijn hart. Ja, heerlijk om weer te horen. En we blijven een beetje in het Caribbean. Met Camila Cabello, een beetje naar Cuba. De nieuwe Liar, hier bij ZFM. If you're I don't it's been too long. It's kinda like it didn't happen. nieuwe Camilla Cabello bij ZFM hier in de ochtend... waar het bijna half negen is. En eh, ja, het, het, komt er weer aan. Het is herfst. Ben in de duinen geweest? Het bos is onrustig. Hier en daar wordt de stilte verstoord... door het burlen van de wijfjesherten en de bronstroep van de mannetjes. De imponerende twaalfender voelt zich de absolute heerser over zijn roedel wijfjes. Laat geen jongeling het wagen zijn macht te genaken. Als hij dat in zijn jeugdige overmoed toch probeert en de hinden benadert, haalt hij zich de woede van de leider op de hals. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves chalks it up to stealth. Iggy Pop, James Bond. Ja, en dat doe je dan. Dan draai je natuurlijk een James Bond plaat erachteraan. Een van de beste. Paul McCartney en Wings, Live and Let Die. Live and Let Die, Paul McCartney en Wings voor de Bondfilm. Dan kijken we even op de weg. Nou, gewoon een normale woensdagochtend. Niet al te druk, 201. Valt wel mee. Uh, Zuid-Haarlem, zoals altijd, richting A9. Daar is het, eh, is het wel weer druk. Succes als je in de file staat. Wij gaan door met Family Affair, Mary J. Blige, hier bij ZFM om 8 uur 34. got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright.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 Ja, dat is die zomerplaat waarvan je de titel niet kunt uitspreken. Hadden we net Iggy Pop, 79 jaar oud. Gaan we door met die andere rockers van boven de 70. Uit de tijd dat ze nog wat jonger waren. Hier zijn de Rolling Stones, Almost Here You Sign. I can almost hear you sigh I can almost hear you cry On every crowded street All the places we would meet hier bij ZFM, waar het inmiddels kwart voor negen is. De zon schijnt in Zandvoort, we maken er een lekkere dag van. En we beginnen dan lekker met Swish Swish van Kate Perry. Even de voetjes van de vloer. Swish, wish, bish. ZFM. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Your game is tired. You should retire. You're bad as cute as an old coupon. Swish, swish, bish. Another one in the basket. just what is what, Young but money. they don't know what is what. They just what is what, but they don't know what is what. They just strut. <laughs> what Yo. the fuck? Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beef, just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. man, Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask goodbye, I'ma be riding by. I'ma tell my big yeah, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought the switch guard to take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with queens, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bitch. Another one in the basket. Swish swish van Katy Perry en Roy van Buringen is hier ook in de studio. En we zijn er beide achter gekomen dat wij dat dansen in ieder geval niet kunnen. Ja. gaan we door met Ariana Grande. Je hoorde haar eh, eerder ook al met eh, de Charlie's Angels Club. En eh, hier is ze met een nieuw boyfriend... You don't seem to give a fuck I don't wanna keep waiting But I do just what I have to do And I might not be the one for you But you ain't a thought the game. it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the trust low Bad vibes with the fun Ariana Grande met haar boyfriend of not boyfriend. Hoe zit het nou eigenlijk, Ariane? Ach ja. Gaan we door met een Zandvoorts product. In zoverre, Wendy Moore komt uit Zandvoort. Heeft een, eh, heeft een plaat gemaakt afgelopen zomer. Is al vaak op de podia hier in Zandvoort geweest. En we draaien hem natuurlijk hier bij ZFM, waar het bijna 9 uur is. So over Fake Friends, Wendy Moore. I don't know it all smiles dancing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody. I'm so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm just over fake friends. 'Cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense. It's feeling to me. Now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd so nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you so ZFM. Forgive and forget no more. I've been there before. I've been there before. didn't care when you weren't there I'm so over fake friends, tired of the. end. I'm so over fake friends. En dat was Wendy Moore hier uit Zandvoort. Met nog een paar minuten te gaan tot 9 uur. Dan krijg je het nieuws. En daarna komt altijd de Dance Classic. En tot die tijd gaan we door met een lekkere, langzame, rustige Easy van de Commodores. No, sounds but I just can't stand the pain. I'm leaving. tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see, I begged, stole, and I borrowed Yeah Ooh, that's why I'm easy That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. to make it.